Renate Kok met het NOS Journaal. In Den Haag is twee minuten stilte gehouden bij de nationale herdenking 15 augustus 1945. Vandaag is het 80 jaar geleden dat Japan zich overgaf. Ook in voormalig Nederlands-Indië kwam daarmee een officieel einde aan de Tweede Wereldoorlog. Bij het Indisch monument zijn duizenden mensen bij elkaar gekomen. Slachtoffers en nabestaanden spreken daar. En daarna zijn er ook kransen gelegd, onder andere door koning Willem-Alexander en demissionair premier Schoof. De koning heeft ook een toespraak gehouden. In totaal zijn er dit jaar 65 herdenkingen, 13 meer dan vorig jaar. In het zuiden van Denemarken is een trein ontspoord. Er zijn meerdere gewonden. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag op een spoorwegovergang. De trein botste daar op een giertank. Door de klap zijn zeker twee wagons van spoor geraakt, meldt de Deense zender TV2. In de trein zaten meerdere schoolkinderen. De Amerikaanse president Trump heeft enkele uren voor zijn ontmoeting met president Poetin gebeld met Belarus. Op Truth Social spreekt Trump van een geweldig gesprek met president Lukashenko. Daarbij zou ook over de top in Alaska zijn gesproken. Lukashenko is een trouwe bondgenoot van Rusland. De Russische inval van Oekraïne in 2022 begon onder meer vanuit Belarus. Het samen zijn van Trump en Poetin kan volgens het Kremlin wel eens zes of zeven uur gaan duren. Oekraïne is er niet bij in Alaska. De Nederlandse hockeysters hebben de EK-finale gehaald voor de zesde keer op rij. Spanje werd in de halve finale met veel moeite verslagen. Het werd 3-1. De uitslag is vooral te danken aan Jibby Jansen. De finale wordt zondag gespeeld in München-Gladbach tegen België of het gastland Duitsland. Het weer vanavond in de noordelijke provincies bewolking vanaf zee. In het midden en zuiden van het land is nog lang zonnig. Morgen eerst bewolking, kans op wat regen. Later meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.